ChristenUnie-stemmers, nou die zijn echt in grote meerderheid vertrouwen ze eh, de verkiezingsuitslag. Dat zie je eigenlijk bij vrijwel alle partijen. Maar bij Forum voor Democratie is 25% eh, ja, vertrouwt de verkiezingen maar. Dus dat is echt veel minder. Over briefstemmen zijn mensen wat minder positief. Daar ging deze verkiezingen ook nogal wat fout mee. In Zwolle zijn twee mannen opgepakt na de vondst van wapens in een bos. Vorig jaar september werden daar machinegeweren, munitie en contant geld gevonden. Een van die wapens bleek gebruikt te zijn bij de moord op een Zwolse drugsbendeleider. Of de mannen daar ook bij betrokken waren is nog niet bekend. De meeste ondernemers krijgen toch sneller de aanvullende coronasteun van het kabinet uitbetaald. 78.000 ondernemers vroegen die steun aan om de vaste lasten te betalen. De meeste van hen kregen het geld binnen een maand uitbetaald. En goed nieuws voor Fred Kroket. De snackketen van deze frituurkoning in Westzaan moest weg omdat er een fastfoodketen zou komen. De buurt pikte dat niet. 3000 handtekeningen werden erop gehaald. De wethouder zegt nu dat de kroketten niet zo heet worden gegeten. Het idee was dat we al locaties vergeven hadden... of eh, dat meneer Fred Kroket geen kans zou krijgen om eh, hier langer te blijven. En ik heb net even uitgelegd dat er nog geen concrete plannen zijn voor deze omgeving. En dus mag Fred voorlopig gewoon op zijn standplaats blijven. Ja, dit, is, dit geeft toch wel weer een stukje hoop. Een toezegging van een wethouder eh, die zich er eh, persoonlijk uh, tegenaan gaat bemoeien. Dus ja, dit is wel een opluchting. En dan nog het weer. Vanavond droog. Vannacht vriest het lokaal wat. Plaatselijk ook mist. Morgen droog en zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld.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 breaking out cause I'm breaking, bugging, girl, break down, breaking. I'm breaking out cause I'm breaking, bugging, and I can't stand the pain. Breaking out cause I'm breaking, bugging, girl, break down, breaking. Breaking out cause I'm breaking, bugging, and I ain't seen it like this.